uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook dit jaar geen vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. De burgemeester van Den Haag kan vanwege corona geen vergunning geven voor de grote vuurstapels op het strand. Er was misschien nog een kans dat we later alsnog weer enige versoepeling zouden krijgen. Nou, dat zit er ook niet in. En zelfs als je op het laatste moment nog die versoepeling zou hebben gehad... Eh, ja, vond ik het niet verantwoord om eh, het toe te staan. Om het mogelijk te maken omdat er echt dan te veel mensen eh, op afkomen. Want er is bijna niks anders te doen. Een paar jaar geleden liepen de vreugdevuren erg uit de hand en sindsdien wordt er streng op gecontroleerd. Vorig jaar lukte het de bouwers niet om de vergunning rond te krijgen. Er is opnieuw een belangrijke Forum voor Democratie-politicus opgestapt. Paul Cliteur zat namens de partij in de Eerste Kamer, maar houdt het voor gezien. Hij is een goede vriend van Baudet, zegt verslaggever Arjan Noorlander. Dus laat hij ons ook weten, Baudet eruit, ik eruit en dus vertrekt hij eh, per direct bij de Eerste Kamer. Want Baudet deed eerder ook al een een stap terug, net als Tweede Kamerlid Theo Hiddema. Heeft allemaal te maken met gedoe rond racistische appjes binnen de jongerentak van Forum. Veel mensen hebben vandaag met verbazing gekeken naar de naam van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. De gemeente organiseerde een wedstrijd om de naam te verzinnen. Er kwamen dik 5000 ideeën binnen. En vanmiddag werd de winnaar bekendgemaakt in een filmpje. 3, 2, 1, Zeesluis IJmuiden. IJmuiden. NH Nieuws ging de straat op om het de mensen te vertellen. Weet je al wat het geworden is? Nee, dat weet ik niet. Zeesluis muiden. Oh, dat is origineel. <laughs> ja, dat is echt origineel. Dat had ik niet verwacht. Zo, hoe heb je dat kunnen bedenken? Uit Feyenoord. Geweldig. Echt niet. Ja, echt. Ah, hoe dan? De wethouder geeft toe dat hij de naam ook zelf had kunnen verzinnen, maar zegt erbij dat dat echt niet het geval is.